uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Om milieuproblemen te voorkomen gaat China nog dit jaar veel plastic producten verbieden. Plastic tasjes, rietjes, verpakkingsmaterialen, bestek, tandenborstels en kammen. In stedelijk gebied worden de productie, de verkoop en het gebruik daarvan verboden. Over twee jaar moet het verbod in heel China gaan gelden. Alleen markten waar verse producten worden verkocht krijgen vijf jaar uitstel. Ondernemers met een BV klagen over een nieuw systeem om belastingaangifte te doen. Eerder kon dat gratis, maar zo'n 120.000 BV's hebben een brief van de Belastingdienst gekregen... dat het dit jaar moet via e-herkenning. De ondernemers moeten daarvoor een commerciële aanbieder zo'n 50 euro betalen. De Tweede Kamer heeft het nieuwe aangiftesysteem nog niet goedgekeurd... en daarmee is het onwettig. Justitie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de mogelijke mishandeling van een demonstrant door een agent. Aanleiding is een filmpje op sociale media waarop te zien is dat een gearresteerde man die op de grond ligt wordt geslagen. Dat zou gisteren zijn gebeurd tijdens de demonstratie van gele hesjes in Parijs. En er is een uniek amateurfilmpje gevonden van Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn onder meer in kleur Duitse soldaten te zien en het spoor in Amersfoort met stoomlocomotieven. Het filmpje is gevonden in de nalatenschap van een echtpaar met een fotowinkel. Waarschijnlijk zijn de strategische beelden gefilmd door een Duitse militair... die ze nooit heeft opgehaald bij de winkel. Het weer, het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht in het binnenland onder nul... en daarbij kan ook hardnekkige mist ontstaan. Morgenochtend wordt het in de mist hooguit 3 graden. Later op de dag is er ook zon en kan het 8 graden worden. De komende dagen blijft het rustig en droog weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files.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 Ze vormden samen de meidenband Absolute bracht in 1990 deze eerste swing LP uit. For All Seasons. En van die LP hoorde je The True Confessions. heb gevonden voor je door. Eh, Do. Welkom in het tweede gedeelte van de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Down, down, down. deze lekkere plaat van de Super Wolf. Dit is de Super Wolf Can Do It. everybody, what do you say? You got the super wolf here to make your day from station W-O-L-L, Wolfsville, USA. I'm the meanest, I'm the cleanest, I'm the boldest, I'm the coolest, you're a freak with the beat, up in here jamming every day of the week. Super wolf can do Rolls Royce, lead the street when they hear my voice. Every rich girl's dream and every poor girl's supreme, often known as a sex machine. I'm the latest fit and the men's threat. If you're looking for better, they ain't made it yet. I know I'm tough, I got the soul. When they made the war, they broke the mold. I'm a super wolf from Cherry Hill. I never went and I never will. My daddy was a pimp, my grandpa too. I don't know nothing else to do. So when you hear this beat and you hear my howl, you know the wolf is on the prowl. super cool, I'm super clean. I line my pocket with a plenty green. I got diamond rings and fancy things. I got a leather bar, I got a superstar, I got a limousine, a fine place to stay. All the girls who wanna give me a fling. I like to ride in the back, jacket's what I like, cause I don't get off on none of that whack. Now I'll huff, I'll puff, I'll blow your mind. Guaranteed to please every time. I got more finesse than the Pony Express. I got more soul and a donut hole. I got more gold than Fort Knox. So come on and rock until your jock in the box. your soul. I'll put the glide right in your smile. I'll put the pep right in your sip. I'll put the dip Right, but twice as nice. Like a chicken and an egg, like a wig on a head, like a raisin and a grape, like ugly on an ink. So don't be late, you ain't grab your date, cause some of the dudes might copulate. And you wind up with your head to the ground while your lady's on the floor, getting down. So you shake your pack and buy up a cool and try to keep from looking like a fool. When you find a girl that's to your taste, then you ain't got no time to waste. All I can do, all I can do. mellow man with a smooth tan. So extend your hand, get what you can. When the night is out, it could be days in. You might wind up with me, my friend. So you grab your girl and you have no fear. Just put the rap right in her ear. If your rap is good and you love her right, so meet you here tomorrow night. Cause the thing to do is make your plans to the baddest DJ in the land. And after all it's been said and done, I guess you know I'm the only one. een vliegt deze man. Ah, niet helemaal. Hij werkte samen met Denise LaSalle en besloot in 1980 zelf eens wat te doen. Deze James A. Wolf. Vandaar ook de naam Super Wolf als artiestennaam. Hij heeft deze plaat ook uitgebracht onder de naam The Fox. Maar het was een hele kleine oplage. Dus wellicht dat die niet echt in de winkels is eh, terechtgekomen. Maar dit was de eerste 12 inch. The Super Wolf Can Do It detail. Deze man eh, die wist hoe het werkte in het plaatwereldje eh, platenwereldje. En eh, richtte inderdaad voor deze Superwolf Act, zeg maar, zijn eigen label op. De Big Bad Wolf Records. Klein labeltje. Volgens mij maar vijf plaatjes uitgebracht, maar... De royal royalties hield hij zelf. Dat was wel slim van de man. Speciaal voor Doe. Gezellig door en eh, blijf erbij tot eh, middernacht. Als het lukt. Voor Tito, ik heb even gekeken naar die plaat die je aanvroeg. Maar helaas, ik heb hem niet in de collectie. Dus wat mij betreft mag je in de herhaling. Je weet vast nog wel een plaat eh, die mooi in het programma past. En die we wel hebben hier. Let's do it. Let's do it. And I said hi. <laughs> Hi. Oh, Jalil, and the Grandmaster D, and we are Houdini. Hi, this is Alexander O'Neill. My name is George Duke. This is Brother Africa Bambata of the Almighty Universal Zulu Nation. Hi, I'm Howard Hewitt. Hi, my name is Arthur Baker. Hi, everybody. I'm Melba Moore. I'm Lady E from Nucleus. Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raouz. And, and we're the SOS Band. Snoop D-O Double G. Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip hop alive at Dance Radio Amsterdam. Angst. samen met eh, die Egyptian Lover in de bekende Los Angeles club, de Radiotron. Hij zat samen met uh, eh, Ice-T in de Radio Crew. Maakte in 1983 Breaking and Entering. En inderdaad in 1984 maakte hij samen met Dave Storrs, Carlos Z en Victor Flores deze Ichiban Scratch. Een electrofunk classic. jaren 90 eh, probeerde hij het nog een keer met eh, wat andere vrienden. Onder de naam Poor, Broke and Lonely. Met eh, wat swing. Inderdaad. Lekker deze Christy Glove Taylor. Van 1984 heb ik je mee naar 81. Met Brenda Jones, Shirley Jones en Valerie Jones. Oftewel, de Jones Girls. This in the Nights over Egypt. zusters Jones van de Jones Girls. En ik heb me laten vertellen dat ze inderdaad een eh, Egyptische achtergrond hebben. Dus vandaar deze plaat The Night Over Egypt uit 1981. Deze band is groot geworden met eh, R&B nummers zoals Roses Are Red en Stalemate. In 1980 gingen ze een beetje van de R&B over in de swing zoals ze vele bandjes deden. En dat bracht ze tot deze plaat. Someone to Love. Dit is de Mac Band. Speciaal voor Breuking. that you do You got the right touch, baby All that I need In a world of sexy smile that planted the seed Can't wait to show you How much I care Girl, when you need me, I will Brothers. Someone to Love, de Remix Club Vogel, speciaal voor Breuking. De eerste plaat inderdaad in de stappen in de swing. En van 1990 eventjes naar 1988 naar een classic mag ik wel zeggen. Of nee, niet. Die pakken we zo dan. Maar gaan verder met eh, Elton Mookie Stewart. some time, but I'll give it to you. You've been holding back, girl, and I know just what to do. I wanna give you some loving, girl, you won't regret. And when it's over. CD, moet ik eigenlijk zeggen. Hij ging eigenlijk voor zijn beurt net, maar dat lag niet aan eh, Elton. Eh, dat eh, lag aan mij. Hij heeft de verkeerde schuif open gegooid, maar geen probleem. Heerlijke plaat, deze This Is It. En nu inderdaad terug naar 1988 met een dame die helaas in 2017 is overleden. Maar toen inderdaad de airwaves en de clubs helemaal plat kreeg, met deze plaat. Ik was toen in Miami. Deze werd eh, gedraaid in de meeste clubs en op Power 96. Het eh, grote freestyle station daar in eh, Miami. Dit is Stephanie met Getaway. I need see you. can you come over? I wanna get away. I wanna get away. toen de tijd van 1988 in Miami, Fort Lauderdale en de West Palm Beaches. Stephanie met Getaway op Heartbreak Records. Een heerlijke zomerplaat inderdaad. nou voor lekker gesproken, een mooi pareltje kwam inderdaad eh, binnen verleden week. Eh, mooi opgepoetst. Een mooie acetate, eh, een proefpersing van The Masters at Work. Oftewel Little Louis Vega en Kenny Dope Gonzalez. Ze hebben inderdaad eh, de plaat van Brenda Taylor uit 1982. You can have your cake and eat it too. Dus onder handen genomen. Alleen helaas deze versie nog nooit uitgebracht eh, op vinyl. Een kortere versie wel, maar deze nog nooit. En misschien is dit wel de eerste keer dat deze airplay krijgt. In ieder geval hier bij de Downtown Dance Show, maar misschien zelfs wereldwijd. Want ik weet niet hoeveel van deze platen nog in omloop zijn. Een mooie eerste proefpersing van deze mix van Brandon Taylor. Ga er maar eens even lekker voor zitten. You can have your cake and eat it too. you felt the same see you. Could it be, boy, that you? Taylor, You Can Have Your Cake. In de hele mooie mix van eh, Little Louis Vega en Kenny Dope Gonzalez. Een mooie acetate, een mooi pareltje. Bedanken aan Michael voor het eh, uitlenen van deze plaat. En uh, eh, bij deze, hij komt waarschijnlijk ook niet meer retour. <laughs> Heerlijk deze zo. Ik zeg goedenavond, dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Nog heel wat lekkere platen te gaan. In ieder geval deze die hier klaar ligt is de laatste voor 11 uur. En is een verzoekje van René S. Even wat sentiment. Heb je Smurfy's Dance? Nou, als je het over Smurfy's Dance hebt, dan heb je het over Spider D. Die maakte inderdaad een 12 inch samen met uh, Butch Dio en Vaughn Mason. Je kent de mannen misschien ook wel van eh, Bounce, Skate and Roll. Maar dit is een uh, hele andere leuke electro. Smurfy's Dance. do when it's time to get down. This is Spider D, a rocking with the crew, making everybody dance. It's what we're gonna do, but not any old dance. We're gonna do the smirk, a rockin' everybody on this here earth. So just get about yourself, forget about your cares. If you wanna do the smirk, can't be in a chair, cause to do it right, you got to get loose. If you listen to my voice, tell you what we're gonna do. Just bend your knees, girl, you add a little you bop me to the rhythm with the greatest of ease. Then you work your shoulders up and down, or back and forth, and all around. And if you're feeling footloose and fancy free, or uh, take a step back and forth, or shuffle your feet, or uh, put it all together, and you're doing the smirk, the hottest new dance in the universe. So uh, yes, yes, y'all, you don't stop, let's smirk it up. You see, it's time to rock. Yes, yes, y'all, you don't quit. If you were looking for a party, this is it. do the Can't be in a chair, cause to do it right, you got to get loose. If you listen to my voice, tell you what we're gonna do. Just bend your knees, girl, you add a little tease. You bop it to the rhythm with the greatest of ease. Then you work your shoulders up and down, or back and forth, and all around.